Geniet je ervan de zon te zien ondergaan, maar hou je weer niet van in het donker zitten? Ga dan voor onze ruime collectie buitenverlichting naar ikea.nl of kom langs in de winkel. Zo geniet je nog meer van buiten. IKEA, een wereld aan ideeën. Goeie vibes in de studio. Vier in het weekend met zometeen non-stop de 40 heetste dancehits ter wereld. 538 Nieuws politie onderzoekt een steekpartij vanmiddag in Vlaardingen... waarbij een man van 24 gewond is geraakt. Regiozender Rijmond meldt dat hij bloedend naar een supermarkt is gelopen... en daar is gereanimeerd. Kort daarna is een verdachte aangehouden, maar dat bleek niet de dader te zijn. Er is wat meer bekend over de medewerker van de marechaussee... die is omgekomen bij een woningoverval op Curaçao. Hij zat gisteravond met zijn vrouw op het terras toen ze een geluid hoorden. Toen hij ging kijken werd hij doodgeschoten. Drie mannen bedreigden daarna zijn vrouw en namen geld mee. De mannen zijn spoorloos. De klimaatdemonstranten die vanmiddag in Nijmegen zijn aangehouden zijn weer vrij. Het waren er ongeveer 100. Ze blokkeerden een brug over de Waal uit onvrede met de plannen van de gemeente voor een nieuwe gascentrale. Burgemeester Bruls had de blokkade vooraf verboden omdat het verkeer er last van zou krijgen. Op Heathrow Airport bij Londen staan lange rijen bij de paspoortcontrole. Britse media hebben het over chaotische taferelen en grote ellende voor passagiers. De lange rijen komen door een staking van drie dagen van de grenspolitie. Ze zijn niet blij met veranderingen in hun roosters. Vanavond en vannacht kans op een bui in Limburg. Verder is het droog en koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst bewolking, maar daarna zonnig bij maximaal 21 graden. 538. Vanaf nu de 40 allergrootste zit waardoor de hele wereld keihard naar de dansvloer rent. Dit is de nieuwe Global Dance Chart. Eerst supersnel de top 3 van vorige week. De derde plek was voor Tygo. X1, David Guetta en One Republic. tonight Pedro on top, Jacksemy. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Dat is waar we waren, maar waar zijn we nu? Verlossende antwoord vlak voor 9 uur in de Hagelnieuwe Global Dance Start. Mijn naam is Wessel. Deze week drie binnenkomers. En de eerste krijg je al over 8 minuten. Eerst Lost Frequencies en Bastel. Op randje exit, head down. Nummer 40. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high, low, here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you said. to get by. the Freaking Weekend. Op weg naar de nummer 1 dans in de paarden is dit de Global Dance op 538. Met nu de eerste binnenkomer. We reizen van house naar drum and bass. John Summon en Sub Focus en nu op 37 met Go Back. I knew it from the start. You leave me in the stars. Like heaven in the dark. I'm a dreamer. Take me deeper. so definite tea's gone cold. I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I'm so tired of being lonely. Help me fight these demons of me. Cause I think I'm dying slowly without you da da da da da da da Radio 538. Wessel in de Global Dance Dankjewel dat je luistert. Het onmogelijke is nu aan de hand. Celine Dion rolt de wereldwijde dansvloeren. Ken jij nog I'm Alive van haar Het begin Zero's? Die is nu in de blender gegooid met de legendarische disco classic When the Beat Goes On uit de 70s. Majestic is terug met Set My Heart on Fire. Samen met Celine Dion, nieuw op 32. Richard Wessel hier met de meest memorabele zomergebeurtenis van Jonas Blue. I rented this German porn stars villa in Ibiza. This place was insane. And uh, yeah, we had, we, had some, we had some women there. Oelala. Jonas Blue hoor je nu samen met Galantis en Zoe Wees. Mountains, 9 omhoog naar nummer 29. Took a shot in the dark, just to know where we are. I've been running since yesterday. Road through in the sand so that you'd understand. I'll be here when they fade away. makes me feel as strong as you. just keep it up. Natsi Natasha en Sash to the Beat op nummer 25. En dan de hoogste binnenkomen. Mr. Drugs from Amsterdam. Mau P flikt het opnieuw. Dit keer maakt hij niet alleen de beats, maar doet hij ook zelf de vocalen. En als een meteoriet knalt hij de Global Dance Start binnen op 50 jaar. Mau P, On Again. De hoogste nieuwe op nummer 24. On again. I just wanna party, turn it on again. She came to get naughty and go. all my friends. I just wanna party, turn it on again. I came here to start it on again. I just wanna party, turn it on again. She came to get naughty and fuck all my friends. I just wanna party, turn it on. Wereldhit uit Nederland, Ratata van La Fuente op 21. Blijf erbij, zometeen de 20 allerheetste dancehits ter wereld. Non-stop. Wat je ook van plan bent, doe het met 538. Het is goed voor de lijn. En ook voor je brein. Scheelt aardig wat poen rijdt helemaal groen. Het trappen begint. Oh, haar in de wind. Pak daarom de fiets en geniet. Kort ritje, dat is zo gefietst. Zometeen nagenoeg non-stop de 20 allerheetste dansen op aarde. In de Global Dance Chart. 538 Nieuws. In Duitsland is opnieuw een politicus aangevallen tijdens een verkiezingscampagne. Het gaat om een parlementariër van oppositiepartij CDU. Hij werd geduwd en geslagen door een man die kandidaat voor de gemeenteraad zou zijn. Afgelopen weken werden ook andere politici aangevallen. Eén raakte zwaar gewond. Op Heathrow Airport bij Londen staan lange rijen bij de paspoortcontrole. Britse media hebben het over chaotische taferelen en grote ellende voor passagiers. De lange rijen komen door een staking van drie dagen van de grenspolitie. Ze zijn niet blij met veranderingen in hun roosters. Zo'n 2000 Oranje supporters zijn in Zeist naar de open training van het Nederlands elftal geweest in aanloop naar het EK. Meerdere spelers waren er nog niet bij vanmiddag, onder wie Daniel Malen. Hij speelt straks om 9 uur met Borussia Dortmund de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Tennisser Tellen Griekspoor was dichtbij een stunt op Roland Garros... maar hij ging uiteindelijk toch onderuit tegen de Duitse Alexander Zverev. En daardoor gaat hij niet door naar de vierde ronde. Zverev is een van de favorieten van het toernooi in Parijs. Hij is de nummer vier van de wereld. In Limburg is het druilerig met wat lichte regen. Verder is het droog en koelt het vannacht af tot een graad of 12. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door bij maximaal 21. Go. 538 met de 40 Dance zit waardoor de hele wereld keihard naar de dansvloer rent. Iedere zaterdagavond op 538, de Global Dance Chart. Met Galantis en David Guetta op 20. Radio 538. paper planes in the sky, drifting where the wind Yeah, gravity held me tight, but with you I can let go. sometime all your secrets worth keeping met Lost Frequencies op 16. Een van de grote hits op Netflix momenteel is de film Atlas met Jennifer Lopez. Ik heb hem nog niet kunnen zien, maar volgens velen is het de slechtste science fiction film ooit. Sterker nog, hij is blijkbaar zo beroerd dat je hem wel moet zien. Gelukkig heeft JLo meer geluk in de liefde. Oh nee, maar wel de muziek. Want de hele wereld danst op de Fisher remix van Waiting for Tonight. Omhoog naar nummer 15. always here to hold you through the night. I know mommy's not here right now. is razendsnel de top 3 van vorige week. Number 3. De derde plek was voor Kygo. Number 2. David Guetta en One Republic. Let's make tonight the weekend. I don't wanna Number 1. Helemaal bovenaan Pedro van Jacksonmy. Pedro, Pedro. Goed nieuws, binnen een minuut of twintig de omhulling van de gloednieuwe top 3. We knallen zonder te stoppen door naar de heetste dance in de aarde. Mijn naam is Wessel met nu Cyril. Hij struikelt van de Global Dance Start Hitladder. Twee treden naar beneden voor Stumbling In op nummer 10. Our is alive. zaterdagavond Radio 538, Wessel de Global Dance Chart. En van de discotheca van DJ Snake is een kleine stap naar Purple Disco Machine. Hoe blijft hij overeind op een feestje? A good bottle of wine or a good gin tonic.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 schrijven over de liefde, maar daar snapte ik niets van. Daarom ging ik psychologie studeren en toen lukte het. Natasha Bedingfield is na 20 jaar terug met These Words dankzij Badger. Vorige week nieuw, nu met een sprong van 11 plekken rechtstreeks op 3. David Guetta en One Republic en I Don't Wanna Wait. En dan, het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst met het antwoord op de brandende vraag... wat is volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com... de heetste dancehit op aarde? Twee Duitse DJ's met een verrassingsaanval op de titel Zomerhit van het jaar... Het duurt weliswaar nog 19 dagen voordat de zomer officieel begint... maar alles wijst erop dat de toon is gezet... door die uitermate zonnige dansbare meezinger... die nu al drie weken de populairste dancer ter wereld is. De onbetwiste nummer 1, Jackson en Agatina Romero... met hun versie van Rafael Carras, Pedro, Pedro, Pedro. Nummer 1. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente Sesame, Agatino Romero en eh, Rafaela Cara en Pedro, Pedro, Pedro. Over een paar tellen hier op Radio 538 Dance Department met Armin van Buren. Hallo daar. Hey, yo, goedenavond Wessel. Hey, je hebt weer een goed gevulde show, vertel. ik maak de winnaar bekend van een compleet verzorgde trip naar Untold Festival in Roemenië. Mm track van mijzelf samen met Chef Special en de nieuwste van Kiki. Dankjewel Armin. En tot zover de Global Dance Chart. Een shout-out naar onze geweldige Global Mixers. Leon Hartog, Mark de Roo, dankjewel Karel Dikkers... Niels Verhoek, Dirty Valente, Nick de Roy en de Disney DJ. Mijn naam is Wessel van Diepen. En je weet het, de beat stopt niet, dus blijf bij 538. Strakker, beter, completer. De nieuwe 538-app. Luister altijd en overal naar Radio 538. En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's. De nieuwe 538-app. Download hem nu. Hoor je dat? Nee? Goed luisteren. Zo klinkt warmte die ontsnapt via de ramen. Precies, dat hoor je niet. Maar je voelt het wel. Aan de temperatuur in huis en in je portemonnee. Hoog tijd dus voor isolatieglas. Je woonplezier gaat omhoog, je energierekening omlaag. Wie isoleert? profiteert. Profiteer ook van aantrekkelijke subsidies en leningen. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zeg gewoon alles af vanavond en wees welkom in onze club hier op de radio. Maar eerst het laatste nieuws van 9 uur. 538 Nieuws. De eerste bemande ruimtevlucht van Boeing met de Starliner is weer uitgesteld. De lancering zou eigenlijk vanavond zijn, maar vier minuten voor vertrek greep de computer in. Drie weken geleden stond de oorspronkelijke lancering gepland, maar toen was er iets mis met een zuurstofventiel. Morgen wordt er weer een poging gedaan. Op de Canarische eilanden is een Nederlander opgepakt voor het runnen van een illegale streamingsdienst. Dat schrijft het